hadden volgens de gemeente ruim 40.000 mensen de binnenstad bezocht. Ze stonden langs de route of volgden het programma via schermen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken mag niet spreken bij de herdenking van een aanslag in Duitsland. Eind mei wordt in het deelstaatparlement van Noord-Rijn-Westfalen herdacht dat 25 jaar geleden brand werd gesticht in het huis van een Turkse familie in Solingen. Daarbij vielen vijf doden. Leiders van enkele politieke partijen in de Duitse deelstaat vrezen dat de minister de herdenkingstoespraak zou misbruiken om stemmen te winnen voor de verkiezingen in Turkije die vier weken later worden gehouden. In Zuid-Korea zelf is gemengd gereageerd op de topontmoeting tussen de leiders van Noord- en Zuid-Korea. De liberale partij van de president van Zuid-Korea noemt de verklaring van de leiders een historische triomf, maar conservatieve politici hebben er veel kritiek op. De voorzitter van de Koreaanse Vrijheidspartij noemt de top een show, gecamoufleerd als vrede. De grootste kritiek is dat er geen concrete afspraken zijn gemaakt over de nucleaire ontwapening van Noord-Korea. Judoka Kim Polling is Europees kampioen geworden voor de vierde keer. In Tel Aviv won ze in de klasse tot 70 kilogram van de Britse Sally Conway. De twee gingen lange tijd gelijk op en de finale moest in de extra tijd worden beslist middels een golden score. Titelverdediger Sanne van Dijk had een teleurstellende dag. Ze had in de kwartfinale van Polling verloren en wist ook in de herkansing niet te winnen. Het weer, het is vanavond vrijwel droog. Vannacht kan er hier en daar wat lichte regen vallen.